Eefje Kunnen met het NOS Journaal. De Senaat heeft een wet aangenomen die marihuana voor recreatief gebruik legaliseert. In de nieuwe wet staat precies hoe de softdruk gekweekt, gedistribueerd en verkocht mag worden. In de meeste provincies komen er speciale wietwinkels. Ook mogen Canadezen online hun wiet bestellen bij winkels die een speciale licentie hebben. In sommige straten in Canada mogen mensen op straat wiet roken. De Verenigde Staten stappen uit de VN-Mensenrechtenraad. Dat heeft VN-ambassadeur Haley bevestigd. Ze noemt de raad zijn naam niet waard. Amerika dreigde al langer met een vertrek omdat de raad bevooroordeeld zou zijn. Vorig jaar noemde Haley de Mensenrechtenraad chronisch anti-Israëlisch. Vorige maand stemde de raad voor een onderzoek naar het recente Israëlische optreden in de Gaza. Alleen Australië en de VS stemden toen tegen. De VN noemt het teleurstellend dat de VS uit de Mensenrechtenraad stapt. De pensioenleeftijd is verder gestegen. De gemiddelde leeftijd waarop werknemers vorig jaar met pensioen gingen was 64 jaar en 10 maanden. Dat is vijf maanden hoger dan in 2016. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Begin deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd nog net onder de 61. Die leeftijd begon in 2007 te stijgen door nieuwe regels en wetswijzigingen. Het aantal mensen dat voor 65 jaar stopt met werken is flink gedaald. In 2006 was dat nog 90 procent, vorig jaar nog geen 40 procent. En het beste restaurant ter wereld staat in Italië. Volgens de jury van The World's 50 Best is het Italiaanse restaurant Osteria Francescana de beste. Het restaurant wordt geprezen om zijn traditionele Italiaanse keuken met moderne details.